Robert met het NOS Journaal. Nederland trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker die voor de kust van Jemen ligt. In mei maakte het kabinet dat bedrag ook al vrij. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee en heeft ruim een miljoen vaten olie aan boord. Door de oorlog in Jemen is de tanker in zeer slechte staat en de vrees bestaat dat olie in de Rode Zee lekt. Ines Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, ontkent dat haar cliënt prinses Amalia iets wil aandoen. Ze reageert op een bericht in de Telegraaf waarin staat dat Amalia en premier Rutte worden genoemd in communicatie binnen de groep van Taghi. Ook zegt ze dat Taghi wil dat justitie brieven van hem naar Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, openbaar maakt. Zodat iedereen kan zien wat erin staat. De voedselbanken verruimen de norm voor een voedselpakket. Dat betekent dat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Koepelorganisatie Voedselbanken Nederland heeft dat besloten vanwege de snel stijgende kosten van levensonderhoud door de hoge inflatie en hoge energietarieven. In Nijmegen is vanmiddag een man van 20 doodgestoken. Dat gebeurde rond 4 uur in het centrum van de stad op plein 1944. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Nijmegen is nog niet bekend. Voetbalhooligans en andere anti-LHBTI-activisten... hebben de Pride Mars in de Servische hoofdstad Belgrado proberen te verstoren. Ze riepen leuzen als dood aan de homo's en bekogelde agenten. Eerder deze week verbood de politie de Pride Mars vanwege het risico op confrontatie met ultrarechtse betogers. Uiteindelijk gaf de Servische premier toch toestemming. Duizenden mensen liepen mee. Het weer. Vannacht verspreid over het land buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt morgen maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM.